Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt weer duurder. De verbouwing van de gebouwen waar ook de Tweede Kamer in zit begon in 2021. En toen was al duidelijk dat de kosten hoger waren dan eerst gedacht. Hoeveel duurder het nu wordt, weten we niet. Het gaat in elk geval ook langer duren. Binnenhof is op zijn vroegst pas eind 2028 deels klaar. Nederland gaat vier onderzeeërs bestellen bij een Frans bedrijf. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit dat er een hele smak geld mee gemoeid is. 4 tot 6 miljard euro voor vier schepen die eh, dan ergens in de jaren 30 klaar moeten zijn... om dan de huidige onderzeeërs te gaan vervangen. Die zijn eh, een beetje verouderd. Ze doen het nog wel, maar ze zijn oud en versleten. Ja, de duikboten zullen de nieuwste spionageapparatuur en wapens aan boord hebben. De Tweede Kamer moet de aankoop nog wel officieel goedkeuren. Nieuw-Zeeland neemt de zwarte dozen in beslag van een vliegtuig dat gisteren in de problemen kwam. Tientallen mensen raakten gewond toen de Boeing door een technische storing flink daalde. Mensen zouden door de cabine zijn geslingerd toen. Het eh, toestel was onderweg van Sydney naar Auckland en had dik 200 passagiers aan boord. Nieuw-Zeeland hoopt met de zwarte dozen meer informatie te krijgen over de route en de communicatie tussen de piloten in de cockpit. In Duitsland is het weer hommeles op het spoor. Het is voor de zesde keer dat de machinisten het werk hebben neergelegd. Ze eisen een betere looncompensatie. Onze correspondent Charlotte Wijers vertelt dat deze staking toch wel onverwacht kwam. En ze hebben dit keer ook niet zoveel eh, van tevoren aangekondigd dat het ging gebeuren. Dus er was weinig voorbereidingstijd. De Deutsche Bahn heeft gezegd dat ze nog wel één op de vijf treinen kunnen laten rijden. Maar ja, voor veel reizigers is het nu natuurlijk lastig plannen... omdat ze er niet zoveel eh, tijd voor hadden. De Deutsche Bahn heeft nog via de rechter geprobeerd de staking tegen te houden... maar dat is mislukt. De staking duurt tot en met woensdagochtend. Het weer, het is bijna overal droog. Al komt er vanuit Zeeland langzaam weer wat regen aan bij max 10 graden vanmiddag. Morgen vaker droog, in het westen ook wat zon en lekker zacht. Het wordt een graadje of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Bij twee Israëlische luchtaanvallen in het noordoosten van Libanon zijn een dode gevallen en acht mensen gewond geraakt. Israël zegt dat het om een wraakactie gaat na eerdere aanvallen van Hezbollah. En bij een Zuid-Hollandse fruitopslag is tussen de ananassen 1100 kilo cocaïne gevonden. Die druk zaten in een container uit Costa Rica. Volgens justitie heeft het fruitbedrijf niks met, eh, te maken met de smokkel. Het weer, vooral in het zuidwesten regen. Vanavond gaat het afkoelen naar een graad of 7. Morgenochtend ook eerst wat regen.